Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De kosten voor verplegingen van ouderen en zieken zullen de komende decennia verdubbelen. Dat heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau berekend. De uitgaven stijgen van 11 miljard euro in 2009 tot 25 miljard in 2030. Het gaat om de kosten van verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg. Het gebruik daarvan groeit volgens het SCP minder dan de vergrijzing, omdat ouderen steeds langer gezond blijven. Het aantal mensen dat verpleging of verzorging nodig heeft stijgt gemiddeld met ruim 1% per jaar. De kosten nemen veel sneller toe, namelijk met 4% per jaar, onder meer door hogere loonkosten. De gemeenteraad van Apeldoorn is onvoldoende en onjuist geïnformeerd over onverkoopbare bouwgrond. Dat stelt een gemeentelijke enquêtecommissie in een rapport. Apeldoorn heeft in het verleden veel grond gekocht om die later met winst te kunnen verkopen. Maar door de crisis worden er minder woningen gebouwd en bedrijventerreinen aangelegd. De onverkoopbare bouwgrond levert de gemeente een miljoenenverlies op. Ook andere Nederlandse gemeenten kampen met dit probleem. Vorig jaar berekende een onderzoeksbureau dat de verliezen voor gemeentelijke grondbedrijven kunnen oplopen tot bijna 3 miljard euro. De FBI heeft de website megaupload.com afgesloten. Op mega-upload kunnen gebruikers tegen een kleine vergoeding bestanden en video's delen. De website werd vooral gebruikt voor het illegaal verspreiden van films en series. Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie zijn de rechthebbenden van die films en series ruim 500 miljoen dollar misgelopen door de website. De vier oprichters van de site, onder wie een 29-jarige Nederlander, zijn opgepakt. De Nederlander zou de programmeur zijn van Mega Upload. Het weer, vannacht buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. In de ochtend eerst nog buien, later droog en periode met zon.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 that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is.